Rond de Turkse badplaats Fethiye vielen de meeste gewonden, onder hen geen toeristen. Vanuit Griekenland zijn er geen berichten over schade of gewonden. In Nigeria hebben militanten aanslagen gepleegd op twee kerken. Daarbij zijn zeker drie doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De islamitische terreurgroep heeft de afgelopen maanden diverse aanslagen op kerken gepleegd. Het geweld in Nigeria heeft dit jaar al meer dan 500 mensen het leven gekost. De lichamen van 13 omgekomen passagiers uit de helikopter die woensdag neerstortte in Peru zijn gevonden in het Andesgebergte. Volgens de politie zijn de lichamen nog niet geïdentificeerd. Bij de helikoptercrash kwamen 14 mensen om het leven, onder wie een Nederlander. De lichamen werden hoog in de besneeuwde Andes gevonden en zijn vandaag naar een dichtbijgelegen stad gebracht. De Engelse Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. De rijder van McLaren bleef op het circuit in Montreal, de Fransman Grosjean en de Mexicaan Perez voor. Regerend wereldkampioen Sebastian Vettel kwam als vierde over de streep. De wedstrijd in Canada was de zevende Formule 1 race van dit seizoen met telkens een andere winnaar.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 I feel your spirit in a whisper, like a soft breath of change upon my neck, like a kiss from the storm. I feel your darkness like a matrix of moonlight and madness and grief before I was born. Peace is every step of the way it turns, the endless path to joy deep in your heart is the song of eternity, my love. Time heals, eternity's ills. Every day you're a little more born. There's a victory in defeat, and transcendence means nothing as your visions grow corn I believe you when you tell me That angels watch over us all From the higher realms I have seen them, I've seen demons And spirits of the undead and unborn Ringing bells eases every step of the way it turns. The endless path to joy above and below is the song of eternity, my love. I see the pattern of your suffering like a dark web the great spider weaves upon your form. I see the miracle of your healing hovering above you while you sleep. Breathe it in. Peace is every step of the way it turns The endless path to joy Within and without Is the song of eternity, my love bij CFM Zandvoort bij het programma Peaceful Radio. We zijn begonnen met uh, Asher Queen, dit eh, tweede uur van aflevering 782. Met zijn cd East of East. Asher, die gaat eh, voor ons optreden. Het schiet al lekker op. 23 juni komt hij in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk. En ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van het Spiritueel Lichthuis Manano Kocha. die kan daar aanwezig zijn voor 25 eh, euro's. En dat eh, gaat dan voor een groot doel. Dat geld naar een, eh, naar een goed doel. Ja. En dan hebben we muziek voor van Vietman Tas. En deze track heet van hem Beginning. Veel luisterplezier. Priscilla Hernandez met haar cd The Ghosts. Dan de laatste cd in die programma Peaceful Radio hier op Zivum Zandvoort. Body Healing, heerlijke muziek van Shastro en Nanda Ray. Via het label malimba.com en um, nummer heet Body Flow. Ja ga afscheid van je nemen. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. Hier op je eigen lokale radio in Zandvoort. En wat mij betreft graag tot de volgende keer.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 Volgens de eerste prognoses heeft de Socialistische Partij van president Hollande samen met de Groenen en het Front de Gauche 31 tot 35 procent van de stemmen gehaald. Dat is genoeg om met steun van andere linkse partijen uit te komen op een absolute meerderheid in het parlement. Volgende week zondag is de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Door een aardbeving voor de kust van Turkije zijn zeker 60 mensen gewond geraakt. De meeste gewonden vielen rond de Turkse badplaats Fethiye. De beving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter trof vooral het zuidwesten van Turkije en een aantal Griekse eilanden. Vanuit Griekenland zijn er geen berichten over schade of gewonden.